Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan wil naar Duitsland komen zodra de nieuwe bondsregering is aangetreden. Premier Yildirim heeft dat in München gezegd tegen Duitse journalisten. De premier ziet kansen voor toenadering nu justitie in Turkije de Turks-Duitse journalist Yücel heeft vrijgelaten. Hij zat een jaar vast op verdenking van het verspreiden van terroristische propaganda. Dat leidde tot grote spanningen tussen de twee landen. Premier Yildirim zei ook dat hij verwacht dat bondskanselier Merkel in de komende maanden naar Ankara reist en dat de ministers van Buitenlandse Zaken elkaar geregeld treffen. Bij een ontploffing in een hotel in India zijn zeker 18 doden gevallen. De explosie deed zich vrijdagavond laat voor in de stad Beawar, in het westen van India. Het hotel is ingestort en reddingsteams zijn nog altijd op zoek naar slachtoffers. Tijdens de ontploffing was er een bruiloftsfeest aan de gang. Volgens ooggetuigen gebeurde het toen een kok een gastank wilde bijvullen. Een internetrage in Duitsland en Oostenrijk heeft tot vier gewonden geleid. De mannen deden mee aan de Grillpool Challenge. Daarbij geven boeren en transportbedrijven in de winter een zwembadfeest met barbecue. Ze maken daar een filmpje van en proberen zo geld op te halen voor het goede doel. In het Zuid-Duitse Tannheim ging het mis toen de mannen uit een rijdende kiepwagen met water vielen. Door het geklots vielen ze over de rand van hun geïmproviseerde zwembad. De vier moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. En Utrecht heeft in de eredivisie een makkelijke middag gehad. Roda JC probeerde met verdedigend spel te voorkomen dat Utrecht zou winnen... maar slaagde daar niet in. Het werd in Kerkrade 4-1. Het is de derde keer op rij dat Utrecht wint. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later kan in het noordwesten wat lichte regen vallen. In het oosten vriest het licht.